worden verspreid over het land ingezet voor antiterreuroperaties en gaan Afghaanse veiligheidstroepen trainen. De brandweer in Omme heeft vannacht zo'n 35 ponies gered van de verdrinkingsdood. Ze stonden in een weiland dat door de vele regen van de afgelopen dagen helemaal is ondergelopen. De dieren stonden tot hun buik in het water. De brandweer heeft de ponies met een tractor en een veewagen gered. Ze zijn naar een manege gebracht. Het weer vannacht is bewolkt met af en toe een regenbui. De temperatuur daalt tot een graad of 14.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 my precious heart to break. You promised me forever. Why did you tear us apart? At the end of the rainbow Het ritme van Zandvoort. till the club is heating up. Move on and accelerate. You don't have to be afraid.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 De regeringsleiders van de EU-landen willen dat hij met het Europees parlement gaat overleggen. Het parlement schuift de christendemocraat Juncker naar voren, maar niet alle regeringsleiders zijn daarvoor. Op de top is ook afgesproken dat Europa zich meer moet richten op hoofdonderwerpen en minder op details. Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen-op-Zoom zijn begonnen aan een staking. Ze eisen dat de directie met een beter sociaal plan over de brug komt. Philip Morris wil de fabriek op 1 oktober sluiten. Daardoor raken meer dan 1200 werknemers hun baan kwijt. De staking bij de fabriek duurt de hele dag. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een restaurant in Djibouti, waarbij zes Nederlandse militairen licht gewond raakten. Twee zelfmoordenaars bliezen zichzelf zaterdag op in het restaurant. Een Turkse bezoeker kwam om. Al-Shabaab zegt dat de aanslag was gericht op Franse militairen... omdat de Franse troepen hebben ingezet in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De brandweer in Omme heeft vannacht zo'n 35 ponies gered van de verdrinkingsdood. Ze stonden in een weiland dat door de vele regen van de afgelopen dagen helemaal is ondergelopen. De dieren stonden tot hun buik in het water. De brandweer heeft de ponies met een trek